Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Keulen is een Nederlandse uitsmijter opgepakt... omdat hij samen met een Duitse collega een klant zou hebben mishandeld. De twee werken in een club in Keulen... waar gisternacht drie klanten naar buiten wilden door de ingang... in plaats van de uitgang. Dat leidde tot een ruzie en een achtervolging... waarbij een van de klanten, een 21-jarige Israëliër... werd neergeslagen. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. De Nederlandse en de Duitse uitsmijter zitten vast. Het CDA vindt dat de invoering van het boerkaverbod is mislukt. Minister Ollengren heeft de wet onvoldoende voorbereid... zei CDA-kamerlid Harry van der Molen op NPO Radio 1 in WNL op zondag. Hij neemt het Ollengren kwalijk dat openbaar vervoerbedrijven de wet niet willen handhaven... en dat sommige politieregio's het verbod weinig prioriteit geven. Burgemeester Oud van Assen vindt het nog moeilijk te bevatten... wat er gistermiddag in een speeltuin in zijn stad is gebeurd. Een man die een kleuter zou hebben betast... werd door vijf mannen overmeesterd en overleed. De burgemeester zegt dat er veel wordt gespeculeerd over de precieze toedracht... en roept mensen op niet te snel conclusies te trekken. Een Nederlands vrachtschip dat ruim een week geleden op de Atlantische Oceaan in de problemen kwam, is in veiligheid gebracht. Een Ierse sleepboot heeft het schip met twaalf mensen aan boord in vijf dagen naar Ierland gesleept. Het Nederlandse schip, de Onego Rio, was onderweg van Panama naar Schotland... en werd onbestuurbaar toen de motoren uitvielen. De Belgische hockeyers zijn voor het eerst Europees kampioen geworden. Ze waren in de EK-finale in eigen land met 5-0 te sterk voor Spanje. Eerder op de avond veroverde Oranje brons door met 4-0 van Duitsland te winnen. Vandaag staan de Nederlandse hockeyvrouwen in de EK-finale. Ook dan is Duitsland de tegenstander. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige, hete dag... met temperaturen van 28 graden aan zee...